In een nieuwe verklaring die de afgelopen dag naar buiten kwam... noemt Kavanaugh de beschuldigingen belachelijk. Inmiddels is ook de identiteit bekend van de derde vrouw... die zegt dat Trumps kandidaat meisjes heeft misbruikt. Volgens haar probeerde Kavanaugh meisjes zo dronken te voeren... dat ze daarna geen nee meer durfde te zeggen. Zelf zegt ze te zijn verkracht door Kavanaugh. Na de hoorzitting in de Senaat wordt vrijdag gestemd over de vraag... of Kavanaugh op rechter mag worden. Bij een brand in een woning in Nijenholt-Paden in Friesland is een dode gevallen. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Of er nog meer mensen in het huis aan de binnenweg waren is ook niet naar buiten gebracht. De brandweer geeft komende ochtend meer details over de woningbrand. De melding over de brand kwam aan het einde van de avond binnen. Het is niet bekend waardoor de brand in het huis is ontstaan. De enorme druk op de woningmarkt in Amsterdam bleek afgelopen dag bij een kijkuurtje voor een huurappartement. Er stond een lange rij voor de ingang aan, het, aan de Sarfati-straat. Daar komt een driekamerappartement vrij voor 1000 euro per maand. Volgens AT5 waren er zo'n 50 mensen op afgekomen. Sommigen haakten af toen ze de rij zagen. En komende ochtend is er een tweede kijkuurtje voor het appartement. Het weer, het is helder, minima vannacht rond 8 graden.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 Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.